Lieselot Thomassen met het NOS-politie. Borst werd maandagavond doodgevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Al snel werd duidelijk dat ze geen natuurlijke dood was gestorven. Er werd uitgegaan van een ongeluk of een misdrijf. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat de oud-minister van D66 waarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen. De familie van Borst is hiervan vanochtend op de hoogte gesteld. D66-leider Pechtold noemt het nieuws in en in triest. Ook politici van andere partijen reageren geschokt. In de Tweede Kamer was een korte schorsing van de vergadering toen het nieuws bekend werd. De drie hoofdverdachten van de examenfraudezaak op de Rotterdamse Ibn Galdoen school zijn veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en werkstraffen van 170 uur. Ze hoeven niet de cel in omdat ze al zo'n 30 dagen in voorarrest hebben gezeten. Zes verdachten kregen lagere straffen, variërend van een week cel tot een werkstraf van 130 uur. De rechter acht bewezen dat ze vorig jaar de school zijn binnengedrongen via een dakraam en de opgave hebben gestolen van 27 examens. Die verkochten ze aan zo'n 150 leerlingen. De uitspraak tegen de twee minderjarige verdachten volgt later vanmiddag. De wapenstilstand in Homs is met drie dagen verlengd, heeft de gouverneur van Homs gezegd tegen persbureau Reuters. Door de langere wapenstilstand kunnen meer mensen uit het centrum van Homs worden geëvacueerd. Sinds het begin van de evacuatie afgelopen vrijdag zijn zo'n 1400 mensen vertrokken. De gouverneur zegt dat 220 mannen nog worden vastgehouden omdat het mogelijk opstandelingen zijn. Het weer vanuit het zuiden gaat het regenen. In Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 8 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen geregeld zon en 7 graden. Later in de middag en avond gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad bij Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort... voor knap meer Watergasmeer 2 kilometer.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 We beginnen zometeen met eh, David Savile en The Witch Doctor. En daarna Uncle Ray en Hit the Road Jack. Nog heel veel plezier. We hebben natuurlijk onze vaste punten. De cliff hit, de top 40 van 50 jaar geleden uit Engeland. En de tip van Willem. Heel veel muziek, heel veel plezier. Tot zo. witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He said that. witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice each doctor he gave me this advice, he said that ooh ooh ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ooh ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ooh ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ooh ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. in love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend, a witch doctor, he taught me what to say. My friend, a witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Come on and. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things Uncle Ray en eh, de, de hit Road Jack uit 1961. En we begonnen met David Seville en Witch Doctor. En David was niet alleen een eh, begenadigd zanger, maar ook een componist. Hij scoorde namelijk als componist een hit met Come House van Rosemary Clooney. En hij bedacht ook de, de Chipmunks, daar was al een beetje van te horen. Eh, nog even hartelijk dank aan Ruud en Angela voor uh, twee uur lekkere lunchmuziek. En vergeet vooral morgen niet, want morgen is het Valentijnsdag... En dan gaat die superromanticus daar iets heel moois van maken. Luister dus morgen. Zijn we nu toe aan de tip van Willem. En dat is een nummer van de Rolling Stones van de LP Exile on Main Street. En hij probeert al jarenlang om dat nummer in de top 2000 te krijgen. Maar in zijn eentje gaat dat niet lukken natuurlijk. Misschien als wij het nu draaien dat we daar wat eh, hulp aan kunnen verlenen. Hier zijn de Stones en Sweet Virginia. kan toch geen ongelijk hebben. Dit is een eh, fantastisch nummer van de Rolling Stones. Sweet Virginia. En rijp om de top 2000 aan het einde van dit jaar te gaan bestormen. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden van 13 eh, februari 1964.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 Een grote hit trouwens, eh, daar gaat het ook even niet om. Gewoon lekkere muziek. En we gaan nu luisteren naar Elvis Presley. Hij heeft een, eh, een, eh, een song geschreven samen met Otis Blackwell. Ehm, niet denigrerend, maar ik denk eerlijk gezegd... dat Elvis even de puntenslijper heeft gehaald... zodat Otis hem goed kon schrijven. Maar het is een goed nummer geworden, Elvis, met Don't Be Cruel. You know I can be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is true Baby, if I made you mad for something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Mm, don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel. are so high that they kiss the sky above. black hills, the black. the beauty. zoals Ruud al heel terecht opmerkte... dit was mevrouw Doortje Kappelhof. Doris Day met de Black Hills of Dakota. dan gaan we nu even terug naar de eerste klas van de MULO... naar de eerste Franse les. Papa, fume une piep. Dit gaat iets verder. Dit is Gérard Lenormand. Gérard Lenormand met eh, Voici les clés. pour le cas où tu changerais d'avis. Hein, hein. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Si les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah, ah. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ah, ah. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance J'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi, et depuis bien plus longtemps que lui. voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas, moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. vie À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah ah. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, nanana, nanana, nanana, ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on... Si, jaren 60 hadden we de token Zuid-Amerika met eh, dit nummer. En eh, in de jaren 80, 1982, The Lion Sleeps Tonight door de Engelse groep Tight Fit. En als ik die naam hoor, Tight Fit, moet ik altijd even aan mijn overhemd denken. Heel raar. Ehm, we gaan nu naar, eh, luisteren naar Gordon Jenkins. Heel erg bepalend voor de folk scene. Maar hij werkte ook met Johnny Cash, met Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. Dus hij had meerdere pijlen op zijn boog. Maar we gaan nu luisteren naar eh, Gordon, die ook samenwerkte met de Weavers in het nummer Goodnight Irene. I'm gonna take another stroll downtown. Stop staying out late at night. Go home to your wife and family. Stay there by your fireside bright. Jenkins samen met The Weavers en Goodnight Irene. Als achter een bepaalde compositie de namen Cynthia Weil en Barry Mann staan... dan weet je al, dat is kwaliteit. En dat geldt ook voor het volgende nummer van Edie Gourmet. Blame it on the Bossa Nova. I was at a dance grootste hit van Edie Gourmet, Blame It On The Bossa Nova. En verleden jaar overleed zij op 84-jarige leeftijd op 10 augustus. We gaan even luisteren naar de heerlijke stem van Errol Brown... en zijn clubje van Hot Chocolate. Hier is, ehm, even kijken, wat gaan we ook weer draaien? You Could Have Been A Lady. It You could have been a lady. Brown en zijn Funkin' for Jamaica brachten ons even terug naar 1980. Uh, eh, the next record is for a special lady in Ettleboro in England. She's trying with all the fans of Robbie Williams to get eh, Angels back in the number one spot.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 especially for my uh, English daughtering, Angela, Angela Condren from Attleboro, Robbie Williams and Angels, because Robbie is going to be 40 this year. Okay, a different style now. Pet Boone, I Almost Lost My Mind. When I lost my baby, baby, I almost lost my mind. lost my mind. My head is in a spin since she's left me behind. I went to see the gypsy fortune read. I went to see the gypsy and had my fortune read. said Well, I can tell you people People The news was not so good Well, I can tell so good.